Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Amerikaanse agenten zijn veroordeeld voor hun rol bij de dood van een bromfietser in Washington. De man van 20 reed zonder helm op de stoep waarop de agenten met twee auto's de achtervolging inzetten. Wat gezien het lichte vergrijp niet had gemogen. Een van hen deed daarbij zijn zwaailichten uit. Een tegemoetkomende auto had niet door wat er gebeurde en reed de bomfietser dood. De agenten hebben daarna geprobeerd hun rol te verbloemen, onder meer met een vervalst rapport. Ze kregen 5,5 en 4 jaar cel, veel minder dan de strafeisen van 18 en 10 jaar. Meer dan de helft van de advocaten in Nederland heeft het afgelopen jaar een vorm van agressie meegemaakt. De meeste meerdere keren. Dat blijkt uit onderzoek van de Orde van Advocaten. Het gaat vooral om verbale agressie, intimidatie en bedreiging maar ook soms om fysieke agressie. De orde zegt bij Nieuwsuur dat het schokkend is om te horen wat sommige advocaten meemaken. De cijfers zijn volgens deken Sanne van Oers van de Orde van Advocaten geen verrassing, maar wel zorgelijk. Vooral in het familierecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en huurrecht lopen advocaten meer risico. Voor de Amerikaanse oostkust is het wrak gevonden van een Frans stoomschip. Le Lyonnais was een van de eerste stoomschepen op de transatlantische route... en verging in 1856 op zijn eerste terugreis van New York naar Frankrijk. Het schip zonk na een aanvaring in dichte mist... zo'n 300 kilometer uit de kust van Massachusetts. Van de 132 opvarenden kwamen er 114 om. Het wrak werd gevonden na een zoektocht van een jaar... Het is waarschijnlijk in een te slechte staat om in zijn geheel naar boven te halen. Duikers gaan onderzoeken wat er wel kan worden geborgen. Het weer. Langs de kust kan een bui vallen. In het binnenland is het koud. Kan er afkoelen tot 3 graden. De dag begint met wat buien. Later wordt het vanuit het noorden droog en breekt de zon door.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 no sinning or even rain. Your sun will surely shine at night. Whenever you feel the pain and wanna go insane, don't wanna be the one to blame. You better let me know whenever down at night and even in the break of dawn.